Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De korpschef van de nationale politie, Erik Akerboom... vindt dat wispelturig beleid ertoe heeft geleid... dat de drugscriminaliteit in Nederland zo groot kon worden. Hij hekelt in een interview met de Volkskrant... het op- en afbeleid van opeenvolgende kabinetten... waarbij er eerst duizenden mensen werden ontslagen... en er nu weer veel vacatures zijn. Daardoor kon de politie volgens Akerboom geen goede positie opbouwen in de wijk... waarmee sommige criminele jongeren uit beeld raakten. Hij wil dat een kabinet politie en justitie financiert op de lange termijn... en stopt met bezuinigingen op de rechtsstaat. De gemeenteraad in Den Haag heeft vannacht een motie van wantrouwen aangenomen... tegen wethouders De Mos en Garnawi... die zijn verwikkeld in een corruptieonderzoek. De twee worden verdacht van het verstrekken van nachtvergunningen aan bevriende horecaondernemers en hadden hun taken al neergelegd. Eerder op de dag hadden coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks al het vertrouwen opgezegd in de partij van de Mos, waarna het college viel. De fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, Groep de Mos, zei tijdens het debat dat dit voelde als een politieke afrekening en dat sommige partijen op de stoel van de rechter gaan zitten. Volgens burgemeester Krikke zal de VVD waarschijnlijk proberen om een nieuwe coalitie te vormen. Operazanger Placido Domingo vertrekt bij de Los Angeles Opera. Ook heeft hij al zijn optredens afgezegd. De 78-jarige tenor wordt door meer dan 20 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij zegt dat alles gebeurde met wederzijdse instemming. Bij een crash van een Amerikaanse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog... zijn zeven inzittenden om het leven gekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie sommigen er ernstig aan toe zijn. De B-17 stortte neer vlak na het opstijgen van een luchthaven in de staat Connecticut. Het weer. Vandaag opnieuw buien, maar af en toe kan ook de zon even doorbreken.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 Mag het Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.